9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement... waarbij een spectaculaire winst wordt verwacht... voor de uiterst rechtse Zweden-democraten. De SD van Jimmy Åkesson wil Zweden uit de Europese Unie loodsen... en immigratie verbieden. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij 13 van de stemmen... nu mogelijk een kwart. Andere partijen hebben al gezegd dat ze niet met de SD in de regering willen samenwerken. Zweden had de laatste jaren een minderheidsregering... onder leiding van de sociaaldemocraat Stefan Löfven. Bij militaire parade ter gelegenheid van de 70ste verjaardag... van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek... zijn de meeste geavanceerde raketten niet getoond. Het besluit om minder te pronken met de nieuwste raketten... die met een kernlading kunnen worden uitgerust... heeft vermoedelijk te maken met de dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea... en de VS over nucleaire ontwapening. In Sittard is een vrouw aangehouden na een dodelijk ongeluk. Ze reed in haar auto een fietser aan en strandde een straat verderop. De lichtgewonde vrouw is aangehouden. Onduidelijk is nog of ze had gedronken. Ook in Groningen was er vannacht een ongeluk met een doorrijder. Een man en een vrouw raakten zwaar gewond... toen ze op hun fiets werden aangereden door een auto. De bestuurder is nog spoorloos. Griekenland wil af van een nieuwe korting op de pensioenen... die volgens Europese afspraken op 1 januari in moeten gaan. Volgens premier Tsipras is die maatregel niet meer nodig... omdat het financieel beter gaat met het land. Hij zei verder dat hij de belastingen wil verlagen... en het minimumloon verhogen. De US Open is verrassend gewonnen door de Japanse tennister Naomi Osaka. Ze versloeg de Amerikaanse Serena Williams met 6-2, 6-4. De wedstrijd werd ontsierd door wangedrag van Williams in de tweede set... die onder meer een strafgame kreeg opgelegd. Williams miste door het verlies de kans om het record van 24 Grand Slam titels te evenaren. Osaka is de eerste Japanse tennister die een Grand Slam toernooi wint. Het weer vooral in het zuiden geregeld zon, in het noorden meer wolken en een enkele bui. Het wordt 19 graden op de warm tot 24 in het zuiden.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 While you try on a bunch of dresses, hun, I can't think of nothing worse. But that's okay. Yeah, that's alright. And we'll meet in the middle again tonight. Well, honey, you go your way. Baby, I'll go mine. But I'll meet you back at a shack right about half past nine. there's one thing we discovered. We ain't in love without each other. And I like it when you act flirty. Come on, talk a little dirty. I'll see you right back here in love at 30. try a new restaurant. Please don't make me go. Charge you for a plate of snails, call it escargot. And you want me to go fishing, learn to bait a hook. When there's Captain D's right down the street and it's already cooked. But that's okay. Yeah, that's alright. And we'll meet in the middle again tonight. Well, honey, you go cargo mine. And I'll meet you back at a little old shack right about half past nine. There's one thing we've discovered. We can't love without each other. And I like it when you act flirty. Come on, talk a little dirty. I'll see you right back here Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. I Washed My Face in the Morning Dew. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De afgelopen week heb ik Dancing Shadows diverse malen beluisterd en het verveelt geen moment. Integendeel zelfs, het wordt steeds mooier. Songs als Suki en het fraaie Paris to Austin en Last Train to Saintsville zijn prachtige voorbeelden van Martha's talent. De lapsteel komt uitgebreid aan bod in West Virginia in My Bones. Virginia in my bone. Hurt so badly, my home. Can hardly bear to leave you here. The world has changed, I fear. Detroit, here I come. I gotta catch the midnight train. It's all in self defense. White lightning was to blame. moving on. Ain't never coming back. This is not what I had planned. Fate is dealt an awful Virginia. De meeste countryliefhebbers kennen Lacey J. Dalton wel. Zij was ook ooit te gast in Caro's Country Time. Aan dat programma denk ik nog regelmatig met weemoed terug en ik mis het nog steeds.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 You got to find out how it tastes, no matter what the cost. You love that woman back at home, the best you ever had. But lightning strike a good man, easy as a bear. Lightning strike a bad man, easy as a good. You might be a lawyer, almost a Hollywood. Or maybe not that dirty, just a hitman for the mob. They say you don't enjoy it, but it beats a steady job. You never cared for romance, you thought you never would. But lightning strike a bad man easy as good. Lightning strike a good man, a doctor or a priest lightning strike a bad man, knock him to his knees. Make a very sad man of anyone who ain't. You're not safe if you're a winner, a sinner or a saint. Lightning strike a woman, easy as a man. Don't matter if you're young or old, it gets you if it can. So if you're here on thunder, get back inside the house. Batten down your hatches and button up your blouse add up what you're gonna get. is everything you lose. Cause there's lightning in the sky, and it's looking right at you. strike a good man, a doctor or a priest. Lightning strike a bad man, knock him to his knees. Make a very sad man of anyone who ain't. You're not safe if you're sinner, a sinner or a saint. A lightning strike a woman, easy as a man. Don't matter if you're young or old, get you if it can. So if you're hearing thunder, get back inside the house. Batten down your hatches, button up your blouse. Add up what you're gonna get, it's everything you lose. Cause there's lightning in the sky. And it's looking. the same so watch your step, boy. De tegenwoordige Los Angeles wonende Rod Milencon is opgegroeid in het diepe zuiden van Louisiana. En in dat diepe zuiden deed hij de inspiratie op voor deze fraaie en intrigerende song, Mary Lou. sitting on a tailgate, my Tacoma, parked out on the Calcasieu. I stole my daddy's beer, acting like I was. Sister Sadie is een inspirerende muzikale samenwerking die enkele van de beste dames bluegrass muzici samenbrengt die ooit hebben bestaan. Aldus Alison Kruis. Dat maakt nieuwsgierig. Eens luisteren hoe zij het ervan afbrengen met een cover van Tom T. Hall's I Washed My Face in the Morning Dew. De cover van deze week. the first strange town I was ever in. The county was hanging man, and nobody cared if he lived or died, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning. dusdanig onder de indruk van de vorige song en mag de volgende klasbak Mary Gauthier alweer aankondigen met The War After The War. Who's gonna care for the ones who care for the ones who went to war? There's landmines in the living room and eggshells on presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Black and White Night van Roy Orbison wordt beschouwd als een van de beste rock'n'roll concerten uit de geschiedenis. Dit unieke televisieoptreden uit 1987 is voor zijn 30-jarige bestaan helemaal opgepoetst en aangevuld met bonusmateriaal. Dream Baby is de eerste song die scherp staat. Ook Running Scared en Oh Pretty Woman komen nog aan bod. Just running scared Each place we go So info at crossroadsmusic.nl verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Nog zo'n grote naam, John Hyatt met Cry To Me. Deze song in een nieuw jasje is terug te vinden op John's nieuwe album dat in oktober verschijnt. Getting dark and feels like trouble. Heating up like the so sharp they could burst any bubble. Nobody wants to talk about all that pain. They're all having fun, playing with your feelings. You can't control it, it just breaks your heart. Dirty double crosses done with underhanded dealings. When all you ever wanted was a place to start. what hurt people do. Find the ones who injured them the utmost, practically beg them to make their dreams come Er wordt gezegd dat de Canadese Madeline Mellow beïnvloed is door klassieke country acts zoals Johnny Cash en Patsy Klein, Maar ook door R&B, grootheden Etta James en Billie Holiday. Als ik Neon Love hoor, zet ik daar echte grote vraagtekens bij. There's a long line up down the street outside. They come rolling up in the daddy's ride like they just got in the corner, booth, sipping 1K champagne. Must be. materiaal wordt omschreven als country pop. De Ashley Sisters zijn afkomstig uit Canada en met Reckless doen ze een gooi naar een toppositie. Waarschijnlijk maken ze daarop meer kans dan Coulter Wall, eveneens afkomstig uit Canada. Hij heeft het prachtige Saskatchewan 1881 op single uitgebracht. Dit is het echte werk. feel it in my bones. out on the highway. It's where it feels like home, and my heart's racing for 100 miles an hour. I'm reckless, riding down these roads on my motorcycle like it's my Bible. on life and I take my chances. Cause it turns out. Mr. Toronto old man, go away from my door. You got my wheat and canola seed, you're asking me for more. You better fly for I produce my 44. I'm just a prairie boy, never meant none no harm. Spend my days making wages out on the Martin's farm. No oh, Eastern boy gonna twist my arm. It's so damn cold out here. Will cut you half in two. I ain't kidding now. My old plow is frozen to my mule. I've been living off ice cold rainbow stew. Don't be picking fights with no melon don't be raising cane while they're planting grain and working through the night. Gonna let you know if you ain't acting right. So, Mr. Toronto man, go away from my door. Got my weed and canola seed. You're asking me for more. Better fly for I produce my 44. Better fly for I produce my 44. Ik ben er van tussen. Maar niet voor lang, want volgende week ben ik er weer. De Paul Family benadrukt het einde van deze aflevering met I'll Be Gone Gone Gone. Tot volgende week. Dag. wash and pray for the dawning of the day. I'll be going to a land so bright and fair. All my loved ones I will see at the glorious jubilee, and they'll be waiting till I get there. Before long, I'll be going home and a moment. I'm gonna leave this ground. All gone. my Savior to descend, and I'll be going up to meet him in the air. And forever I will be walking by the crystal sea, hand in hand with my Savior there. Before long I'll be going home and lonely.